uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Haagse brandweer is met groot materieel uitgerukt om een woningbrand aan de Beeklaan te blussen. De brand ontstond op de zolder van een oud pand en sloeg over naar zolderverdiepingen ernaast. Een van de bewoners heeft tegen de politie gezegd dat hij de brand heeft aangestoken. De man is aangehouden. Er lijken geen slachtoffers te zijn, zegt de brandweer in Den Haag. Enkele tientallen bewoners van de onderliggende verdiepingen worden op andere plaatsen opgevangen. De Verenigde Staten hebben voorafgaand aan de luchtaanvallen op IS-doelen in Syrië de regering van Iran op de hoogte gesteld. Dat heeft een Iraanse regeringsfunctionaris gezegd tegen het Britse persbureau Reuters. De Amerikanen zeiden volgens hem ook dat ze de strijdkrachten van de Syrische president Assad niet zouden aanvallen. De Amerikaanse regeringswoordvoerder bevestigt dat de bedoelingen aan de Iraniërs zijn overgebracht, maar dat er geen details zijn besproken over tijdstippen of doelen. Iran is met Rusland de belangrijkste bondgenoot van Assad. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse bombardementen bij Aleppo drie Nederlandse jihadisten om het leven zijn gekomen. De dood van de Nederlanders werd gisteren ook gemeld door andere Nederlandse jihadisten. Een van hen riep daarbij op de Nederlandse overheid te treffen. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in tegen deze jihadist. In Rotterdam is een man doodgeschoten in een restaurant aan de Mattenesserweg. De man is beschoten door één of meer daders die in onbekende richting zijn gevlucht, zo meldt de politie. Kort na de schietpartij overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Zijn identiteit is bij de politie bekend. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een afrekening onder criminelen. Het weer vannacht bewolkt, later neemt vanuit het noordwesten de kans op buien toe. Overdag trekken die buien over het land. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon. En later klaart het in het westen weer wat op.